gaat geen dag voorbij dat ik niet aan je denk. Je stem zit in mijn hoofd, ben niet anders meer gewend. Ik weet niet eens meer hoe het was, die tijd dat ik je nog niet had. Alles is veranderd sinds die ene dag. Zonder jou in mijn leven is mijn wereld niet compleet. Het voelt alsof ik zo gekend. Wil jou niet mee, nee, voor geen cent. Het voelt zo lekker als je bij me bent. hoeveel ik om je geef. zonder Bonnie kan, kan ik niet zonder jou. Ik zie mezelf niet met een andere vrouw. Mijn verleden laat ik achter, doet er niet meer toe wat ik dacht of zei. Je hoort bij mij. Zonder jou in mijn leven is mijn wereld niet compleet. Het voelt alsof ik kom van een andere planeet. sorriso them